Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Den Haag is vanmiddag een dode gevallen. Volgens Omroep West gaat het om de leider van een Arabische onafhankelijkheidsbeweging uit Iran... die al tien jaar in Nederland woont. Teheran houdt de beweging verantwoordelijk voor een aantal bomaanslagen. De politie kan de identiteit van de doden in Den Haag nog niet bevestigen. Een ooggetuige zegt dat de vermoedelijke dader is opgepakt. De Britse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Patel, is opgestapt. Ze lag onder vuur omdat ze tijdens haar vakantie heimelijke ontmoetingen heeft gehad met Israëlische functionarissen, onder wie premier Netanyahu. Ze had dat niet gemeld en dat is tegen de regels. Er zijn steeds meer Albanese bendes actief in Nederland. In een jaar tijd is het aantal incidenten met Albanese verdachten gestegen van 300 naar 1000, blijkt uit cijfers van de politie. De Rotterdamse korpschef Pauw zegt in Nieuwsuur dat de Albanese in staat zijn om grote partijen drugs te importeren uit Zuid-Amerika. De dividendbelasting wordt geschrapt omdat grote bedrijven daar tijdens de formatie op hebben aangedrongen. Volgens de onderhandelende partijen hebben Shell, AxoNobel, Unilever en Philips gezegd dat het een positieve invloed zou hebben op het ondernemersklimaat. De maatregel kost 1,4 miljard euro, tot woede van de oppositie. De waarde van de bitcoin, de virtuele munt, is vandaag tot een recordhoogte gestegen van 8000 dollar per eenheid. Een omstreden aanpassing van de software is afgeblazen en beleggers zien dat als positief. De bitcoin is in feite een stukje versleutelde computercode waar waarde aan wordt toegekend, zonder tussenkomst van banken of overheden. Het weer de komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen wordt het 10 graden.